is door Almegens met het NOS-journaal. De Utrechtse woningcorporatie Portaal haalt 30 woningen uit de verkoop om vluchtelingen te kunnen huisvesten. Omdat alle huizen nog worden gecontroleerd op bewoonbaarheid kan Portaal nog geen adressen noemen. In overleg met de gemeente Utrecht worden elk jaar huizen verkocht, wat geld oplevert voor onderhoud en nieuwbouw. Eenmalig gebeurt dat nu niet, omdat in asielzoekerscentra met spoed ruimte vrijgemaakt moet worden voor het opvangen van vluchtelingen. De corporatie zegt dat de wachttijd voor een sociale huurwoning in Utrecht door de actie niet langer wordt. In Zandhuizen in de Friese gemeente Weststellingwerf is een veehouder omgekomen toen hij werd aangevallen door een stier. Wat er precies in de stal is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie kan er verder nog niets over zeggen en de identiteit van de man is niet bekendgemaakt. Er is een verkenner aangesteld die een oplossing moet zoeken voor de vastgelopen onderhandelingen over een politie-CAO. Dat is bekendgemaakt na overleg tussen de politiebonden en minister van de Steur. De verkenner is Hans Borslap, lid van de Raad van State. De gesprekken over een politie-CAO liggen sinds de zomer stil. De politiebonden zeggen dat de geplande acties vooralsnog doorgaan. In Utrecht is het Nederlands Filmfestival begonnen... met als openingsfilm J. Kessels van regisseur Erik de Bruin. Het is de verfilming van het boek van P.F. Tomezen... met in de hoofdrol Frank Lammers en Vetja van Huet. Het is een bizarre roadmovie over twee vrienden uit Tilburg... die op een missie gaan naar de Rossenbuurt in Hamburg. Het filmfestival eindigt op vrijdag 2 oktober... met de uitreiking van de Gouden Kalveren. Het weer vrijwel overal is het droog. Vannacht volgt weer meer bewolking en dan trekt morgen een regengebied over. Morgenavond wordt het vanuit het westen weer droog. Het wordt morgen zo'n 17 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad een korte file op de A27 Breda-Utrecht. Door werkzaamheden tussen de brug bij Gorkum en Noordeloos 3 kilometer.